Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de Olympische Spelen in Tokio zijn de Nederlandse hockeymannen in de kwartfinales uitgeschakeld. Na een 2-2 eindstand verloor Oranje na het nemen van shootouts van Australië. In Rotterdam is vannacht op meerdere plekken geschoten. Rond twee uur werd bij station Rotterdam-Zuid een auto onder vuur genomen. De inzittenden bleven ongedeerd en de politie hield twee verdachten aan. Een half uur later werd in de buurt op een woning geschoten. Volgens getuigen gaat het om het huis van een ouder echtpaar en gingen er drie kogels door de ruit. Aan de andere kant van de stad in het Roelangerakpark werden door de politie in Rotterdam waarschuwingsschoten gelost. agenten waren afgekomen op een melding dat er was geschoten. Een groepje mensen gedroeg zich volgens de politie zo verdacht dat agenten zich gedwongen voelden te schieten. Er is niemand opgepakt. Reizigers die vanaf vandaag naar Duitsland gaan... moeten rekening houden met nieuwe coronaregels. Iedereen boven de zes jaar moet een vaccinatiebewijs... een negatieve test of een herstelbewijs laten zien. Niet-gevaccineerden uit een hoogrisicoland, zoals Nederland... moeten tien dagen in quarantaine. Die wordt opgeheven als er na vijf dagen... een negatieve test kan worden overlegd. Door Duitsland heen reizen kan zonder regels... mits er alleen wordt gestopt om te tanken of even te rusten. In de Canadese hoofdstad Ottawa hebben honderden demonstranten opgeroepen tot een onderzoek naar de kostscholen voor kinderen van inheemse volkeren. Aanleiding zijn de honderden anonieme graven die de afgelopen maand werden gevonden bij de voormalige internaten. De demonstratie volgde na een oproep van een Canadees parlementslid. Tot in de jaren 90 werden zo'n 150.000 kinderen gedwongen naar de scholen gestuurd. Ze moesten hun huis, familie en cultuur achter zich laten. Vaak werden ze slachtoffer van fysiek of seksueel geweld. Het weer, vooral in het noorden een bui. Verder vanochtend wat zon, maar vanmiddag stevige buien met onweer en plaatselijk veel regen.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 Ik geef alles wat ik voel voor jou en heb zoveel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat. Maakt niet uit hoe alles gaat, blijf nu maar bij mij. Het is zo mooi. Blij dat nu de tranen zijn verdwenen En mijn lach weer is verschenen En nooit meer zal verdwijnen Het is zo mooi dat jij shine a light in every corner hoofdletter Z.